Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Het aantal vluchtelingen dat van Turkije naar Europa reist neemt af... zei premier Rutte na een ontmoeting met zijn Turkse collega Davutoglu in Den Haag. Volgens Rutte begint de opvang door de Turken zijn vruchten af te werpen. Er komen volgens de premier nu een paar honderd vluchtelingen per dag naar Europa... waar het een week geleden nog een paar duizend waren. Rutte ontving Davutoglu als EU-voorzitter... Hij noemde Turkije een onmisbare partner voor de opvang en complimenteerde de Turken met het aantal vluchtelingen dat ze tot nu toe hebben opgevangen. Lijkt erop dat niet Coolcat, maar Hudson's Bay de V&D-panden overneemt. Het Canadese bedrijf is onder meer eigenaar van de Duitse Galeria Kaufhof. Terwijl zo'n 35 panden in de Nederlandse binnensteden overnemen om een nieuw warenhuis te vestigen. Bronnen rondom Kaufhof zeggen dat de deal met Hudson's Bay zo goed als rond is. In Den Haag is een Italiaan gearresteerd die vermoedelijk lid is van de Siciliaanse maffia. De Haagse politie pakte de 46-jarige man gisteravond op. Italië had om zijn aanhouding gevraagd als onderdeel van een grote politieactie binnen en buiten Italië. De man zou betrokken zijn geweest bij moord, afpersing en drugshandel. Waarschijnlijk wordt hij binnenkort overgedragen aan Italië. Een meerderheid van de politieke partijen in de provincie Zeeland wil zo snel mogelijk af van de kerncentrale Borselen. De verouderde centrale draait met verlies en de provincie is bang dat het een grote kostenpost wordt. Daarom wil Zeeland dat het Rijk de centrale overneemt. De Nederlandse trainer Huub Stevens stopt bij de Duitse voetbalclub Hoffenheim omdat hij kampt met hartritmestoornissen. Hij gaat ervan uit dat zijn carrière als trainer daarmee ook helemaal eindigt. De 62-jarige trainer nam het besluit op aanraden van zijn artsen. Stevens was minder dan vier maanden in dienst bij Hoffenheim. Het weer nog, er vallen nog een paar buien, maar vanavond wordt het droger. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 2. Morgen af en toe zon, maar ook een enkele bui. En dan is het een graad of 7. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De meeste vertraging is er vanmiddag tussen Amsterdam en Den Haag. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag gebeurde een ongeluk bij Dorp. De weg is weer vrij, maar er staat nog wel 17 kilometer file... en je hebt daar 40 minuten oponthoud door. Omrijden via de A44 is geen optie... want daar was namelijk een kettingbotsing bij de afrit Noordwijkerhout. En daar is de vertraging ook inmiddels flink opgelopen. Op die A44 verderop richting Den Haag ook nog 3 kilometer bij Wassenaar. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en sliedrecht 5 kilometer. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam Centrum 2 kilometer door een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht.